Het was het eerste buitenlandse bezoek sinds zijn benoeming vorige maand. De twee landen hebben plannen voor een brug over de grensrivier de Corantijn om de onderlinge handel te bevorderen. Later deze week gaat Bouterse ook nog naar Venezuela voor een gesprek met president Chavez. En op 25 september zal Bouterse de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken. De Griekse premier Papandreou heeft zijn regering op verschillende plaatsen gewijzigd. Volgens Griekse media wordt het nieuwe kabinet de komende dag beëdigd. Griekenland moet van de Europese Unie fors bezuinigen vanwege het grote overheidstekort en de oplopende staatsschuld. Premier Papandreou zal in het nieuwe kabinet niet langer optreden als minister van Buitenlandse Zaken, zodat hij, zich meer, zodat hij meer tijd kan besteden aan het bestrijden van de crisis. Minister van Financiën Papa Constantinou blijft aan. Hij krijgt daarbij ook nog de portefeuille Economische Zaken. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 17 doden gevallen toen een zelfmoordterrorist een auto liet ontploffen bij een politiebureau. De slachtoffers zijn politiemensen en burgers. Het gebouw is door de aanslag volledig verwoest en volgens de autoriteiten zijn er zeker 40 mensen gewond geraakt. De aanslag werd gepleegd in de stad Laki Marwat. In die regio maakt het regeringsleger jacht op Taliban-strijders. Ook het Amerikaanse leger voert daar aanvallen uit. De politie van San Francisco heeft een man gearresteerd op het dak van een wolkenkrabber. De man had de Millennium Tower beklommen met behulp van zuignappen. Bovenop het dak had hij een Amerikaanse vlag neergezet. De brandweer had nog geprobeerd de klimmer tegen te houden, maar die was toen al buiten bereik. Volgens lokale media ging het om een 54-jarige man die al vaker wolkenkrabbers beklommen heeft.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 Don't impress me.